Dit is een lekker liedje, kom doe maar met me mee. we dansen heel de nacht. Ik heb hier zo lang op gewacht. Zwaai naar links, zwaai naar rechts en dan doen we nog een keer. Zwaai naar links, zwaai naar rechts en we zwaaien